gebeurde op de afdeling waar de gevaarlijkste gevangenen vastzitten. Een bende wist een gat te maken in een muur en viel vervolgens een andere bende aan. Ze gebruikten gasflessen als vlammenwerpers, waardoor matrassen in brand vlogen. De meeste van de 30 slachtoffers in Bolivia kwamen om door het vuur en de rook. Bij de Shetland-eilanden zijn twee lichamen geborgen na de helikoptercrash van gisteren. Een derde inzittende wordt nog vermist, Vijftien anderen konden worden gered. De helikopter werd gebruikt om werknemers naar een boorplatform op de Noordzee te brengen. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Een grote controleactie in de haven van IJmuiden heeft gisteren weinig opgeleverd. Eén man bleek voor de Belastingdienst te hebben verzwegen dat hij een duur jacht heeft. Twee mensen bleken een kleine betalingsachterstand te hebben en verder waren er wat kleine overtredingen. De Seaport Marina in IJmuiden wordt scherp in de gaten gehouden omdat er nogal wat criminelen zouden komen. Het weer. In de zuidelijke helft van het land is het vandaag bewolkt met wat regen. In het noorden droog, met in Groningen de meeste zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er niet gecontroleerd wordt, maar alleen dat ze niet vooraf bekend worden gemaakt.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 Wel heeft de Amerikaanse marine besloten een extra marineschip paraat te houden in de regio. Het doel van een eventuele aanval zou niet zijn om het Syrische regime omver te werpen... maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft. De Belastingdienst is miljoenen euro's misgelopen... doordat uitzendbureaus voor Polen onterecht belastingkorting kregen. De Volkskrant schrijft dat de bureaus belastingaftrek kregen... omdat ze de opleidingen van hun uitzendkrachten betaalden. Maar de opleidingen waren vaak onder de maat. Bedrijven kunnen jaarlijks ruim 2700 euro aftrekken... wanneer een werknemer een opleiding volgt. Veel werkgevers kozen de opleidingen voor hun werknemer.